voor moord, poging tot doodslag en twee verkrachtingen... Het slachtoffer van de moord, de Alkmaarder Marcel Henneman, werd in mei 2008 doodgevonden in zijn garage. Hij was doodgeschoten. De verdachte werd een half jaar later opgepakt voor het verkrachten van twee vrouwen. En daarbij zou hij de man van een van die vrouwen hebben neergestoken. Bij het onderzoek kreeg de recherche het vermoeden dat hij ook achter de moord op Henneman zat. Volgens justitie heeft de man geen duidelijke motieven voor zijn daden en moet de maatschappij maximaal tegen hem worden beschermd. Daarom eiste het OM in Alkmaar 24 jaar cel en tbs. Georgië gaat de dood onderzoeken van de eerste president van het land, Sviat Gamsagurdia. Volgens de officiële lezing pleegde hij in 93 zelfmoord, maar zijn aanhangers zeggen dat hij vermoord is. Gamsagurdia werd president van Georgië in 1991, toen dat land loskwam van de Sovjet-Unie. Hij werd afgezet door oud-Sovjet-minister Shevardnadze. In 1993 mislukte een machtsgreep van Gamsagurdia en op oudjaar 1993 werd hij doodgevonden met een kogelgat in zijn hoofd. Het Georgische parlement doet het onderzoek naar zijn dood. Een dronken automobilist uit Nieuwkoop heeft in het westen van het land een ravage aangericht. Hij veroorzaakte vijf aanrijdingen. De eerste was bij een stoplicht op de N11 tussen Bodegraven en Leiden. De politie ging hem achterna met een aantal politiewagens en een helikopter. Onderweg reed de man zijn banden stuk en negeerde verkeersborden en rode verkeerslichten. Hij veroorzaakte nog vier botsingen voor hij in de buurt van Scheveningen werd klemgereden. De automobilist had vier keer te veel gedronken.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 En welkom aan Hille Jansen de bezige bij van Zandvoort. Dat mag je wel zeggen. Ja, en toch nog even tijd om eh, in de studio te komen. Ja, maar ik ga straks meteen beschilderen. <laughs> ik hoop dat je mooie muziek hebt meegenomen. Absoluut. Ja? ja. Ga jij beginnen? Ik ga beginnen, want eh, ik zei net wereldwijd. Wereldwijd is er ook altijd nog de muziek van de Beatles te beluisteren. Die Engelse popgroep. Die inderdaad voor een omwenteling in de popwereld heeft gezorgd. En de composities van met name Paul McCartney en John Lennon worden eh, door tal van muzici en vocalisten ten gehoor gebracht. Een aantal behoort ook door de evergreens en ook in de jazz duikt die muziek regelmatig op. En daarom hou ik vanmorgen Beatle Day. Ik liet al enkele malen horen eh, hoe Count Basie met zijn big band met de Beatle muziek omging. Basie ging altijd uit van kwaliteit en was zeer enthousiast over de muziek van de Beatles. En in 1966 nam hij zelfs een complete Beatle-album op. En van dat album draai ik vandaag Do You Want To Know A Secret? Met Count Basie, niet op piano, maar op Hammond B3-orgel. Thank you. dat was natuurlijk Can't Buy Me Love in 1964 door Paul McCartney geschreven toen de Beatles in Parijs waren en daar is het nummer ook opgenomen. Nog in hetzelfde jaar besloot de tenorsaxofonist Stanley Turrentine het toe te voegen aan zijn repertoire en samen met trompetist Lee Morgan, pianist McCoy Tyner en drummer Elvin Jones maakte hij een prachtig hardbopnummer van. Jullie, jij hebt muziek meegenomen. Ja, en ik zit weer op de, de vrouwelijke vocalen. En ik heb eh, Nancy Wilson met When Did You Leave Heaven. Zo mooi. We gaan luisteren. When just a moment, and my imagination will make that moment live. Where give me what you alone can give a kiss to build a dream on. One kiss, just one kiss I'm alone with all my fancies. I'll be dreaming of you, weaving romances and making believe they're all true. So give me your lips for just a moment, and my imagination will make that moment live. Please give me what you alone can give. A kiss to build a dreamer. A kiss to build a dreamer. Just a kiss to build a dreamer. Oh, ik moet misschien... Oh, ik ben het helemaal niet gewend, joh. Ik denk, jij eh, geeft weer de aftrap. Ja, ik <laughs> heb eh, dat hele mooie nummer van When Did You Leave Heaven... Dat heb ik eigenlijk gezocht omdat ik eh, dat nummer van Lisa Ekdaal zo mooi vond. Ik kijk wie dat nog meer zingt. Nou, Nancy Wilson doet het net zo mooi. Ik vind het een traantrekker. Ja, <laughs> dat, dat, kan wel. Maar ik heb nog meer van die traantrekkers. Ik <laughs> hou van die diepe, diepe emotie. En dan dat hele zachte en gevoelige van die vrouwen. Dat is hm. prachtig. En dat Rod Stewart, ja, dat is alleen maar een aanvulling. Ik weet dat ik het tweede nummer moet doen. <laughs> Daar ga ik niet eens wat over zeggen. Nou, dan ga ik maar weer een eh, beeteltje doen. Als saxofonist Bud Schenk, is Chad Baker, die, niet, uh, eh, die, die hier op eh, Vlugelhonger speelt... En de eh, pianist Victor Veldman, die nam in 1967 Good, Hello Goodbye op. Slechts enkele maanden nadat de Beatles het op single hadden uitgebracht. Hello Goodbye. что side. Very few ever see. Tonight, when the sky meets the sea. meets the wandering sea. a dream that's as real as can be. And the sea will kiss the sky. we will fly. was de steeds beter wordende Amerikaanse jazzbariton Kurt Elling, die vaak de grenzen van zijn stembereik opzoekt. En hier was hij te horen met een opname uit 2007, And We Will Fly, met op mondorgel Howard Levi. Jullie Jansen. Ik heb eh, Etta Jones. Ik denk, eh, ik vind het zo fijn om jou eh, te zien huilen. ik ga er <laughs> nog maar eentje op zetten. Etta Jones, I miss you so. those happy hours I spent with you. That lovely afterglow, most of all, I miss you so. rendezvous. Your voice so soft and low, most of all. I miss you so. You once filled my with no regrets, no fears. Now you'll find my heart filled to the top with tears. I'll always love you and want you to. you never, never know. Most of all, I miss you so. You once filled my heart with no regrets, no fear. you're gonna find my heart filled to the top, to the top with tears. I'll always love you and want you to. How much you never know, most of all. wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so wish I had a river I could skate away was uh, Madeleine Peru met uh, Katie Lang. En ik dacht, het is een mooie combinatie, omdat Katie Lang meestal heel stoer zingt. Maar ik was even vergeten dat het tegen de kerst aan loopt, <laughs> Dus excuus, het is wel koud vanochtend, maar de zon schijnt. Dus dit was niet helemaal En er ligt nog geen sneeuw. Nee, er ligt gelukkig nog geen sneeuw. Maar eh, het mag wel weer wat zomer zomerse nu. Oké. Nou, ik kan het bijna niet voorstellen dat het gebeurt, maar voor wie te laat de radio heeft aangezet vertel ik nog even dat ik vandaag een uh, Beatle-dagje hou. Nummers van de Beatles, gespeeld door bekende jazzmuzici. En een van hen was eh, de hardbop trompetist Lee Morgan. We hebben hem al bezig gehoord eh, in het combo van Stanley Turrentine, Ook met zijn eigen orkest nam hij Beatle-muziek op. 1966 met onder andere Wayne Shorter op de Noorsax, Phil Woods op klarinet, Don Butterfield op tuba, McCoy Tyner op piano en Philly Joe Jones op drums. Een nummer van het Beatle-album Help uit 1965. Vandaag is hier Lee Morgan met gisteren Yesterday. nummer van bossa nova specialist Antonio Carlos Jobim. Onder andere door zelf gezongen. En in het Engels dus, en dat gebeurt niet zo vaak bij eh, onze Braziliaan, die helaas overleden is. Blue Train was het nummer. En helaas, de trompetist is mij onbekend. Hilly, het loopt tegen 11. Wat heb jij nog eh, klaar liggen? Uh, Fine and Mellow van Etta Jones. Ik heb helemaal niets met Beatles bij me. Ik vind eh, Beatles wel mooi, maar ik heb me gewoon helemaal niet aan jouw thema gehouden. Prima. Fine en mellow is voor mij altijd goed. Komt-ie.